12 uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Supermarkt Jumbo roept meer dan 100 soorten vleeswaren terug, maakt de supermarktketen zojuist bekend. De vleeswaren zijn mogelijk besmet met een listeria-bacterie. Een lijst om welke vleeswaren het gaat staat op de website van Jumbo. De supermarkt vraagt klanten om deze vleeswaren niet te consumeren en terug te brengen naar een van de winkels. Egypte heeft een Nederlander vrijgelaten die daar vast zat omdat hij met een drone had gefilmd. Hij werd eind september gearresteerd toen hij in het centrum van Cairo het Tahrirplein aan het filmen was. Zelf zegt hij dat hij de buitenkant van zijn hotel wilde vastleggen, maar de politie denkt dat hij opnames maakte van protesten tegen de regering. Waarom de 43-jarige Amsterdammer nu is vrijgelaten is niet bekend. Hij moet het land zo snel mogelijk verlaten. De vakbond voor cabinepersoneel VNC heeft het CAO-voorstel van KLM verworpen. 80% van de ledenraad stemde vanavond tegen. Na drie stakingen moest KLM om tafel met de vakbonden voor grondpersoneel, cabinepersoneel en de piloten. Dinsdag rolde daar een CAO-akkoord uit, maar de leden van VNC vinden het loonbod te laag. Of andere vakbonden wel instemmen met het akkoord is niet duidelijk. Een deel van de as van Mahatma Gandhi is gestolen. Zijn as ligt verspreid in meerdere monumenten in India. En uit een van die monumenten hebben dieven as weggehaald. Ook waren posters van Gandhi beklad. Veel Indiërs zien hem als de vader van de natie. Hij staat symbool voor de onafhankelijkheidsstrijd in de vorige eeuw. Gandhi werd in 1948 vermoord. In de Europa League heeft Feyenoord zijn tweede wedstrijd thuis gewonnen van Porto. Het werd 2-0 door doelpunten van Toornstra en Karsdorp. AZ pakte in Den Haag zijn tweede punt. Tegen Manchester United werd het 0-0. En PSV boekte een ruime zege. Uit in Noorwegen bij Rosenborg werd het 1-4. Het weer dan nog. Het is vrijwel droog en het koelt af tot 8 graden vannacht. In de loop van de nacht weer regen. Morgen ook. Het wordt 10 graden in het noordoosten en 15 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.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 treat me good. dream big good. All in my give it up, give it up. All give it up in the way that I should. Girls are girls like this, I would give it up, give it up. Girls are girls like this, uh uh. Give it up, give it up. Girls are girls like this, I would give it up, give it up. Girls are girls like this, uh uh uh. Young uh. girls and woody woody, now them not get it I How we now one other man, you know, people boogie woogie.